van met het CNRS Journaal. De FNV voelt zich buitenspel gezet door het moederbedrijf van Sport en Actiesport. Dat bedrijf vroeg vandaag uitstel van betaling aan zonder de vakbond erover in te lichten, zegt Nico Meijer, bestuurder bij FNV Handel. We hadden geen idee dat Perry op omvallen stond, zegt hij. De financiële problemen bij de keten zijn een direct gevolg van het faillissement van V&D. Sport had veel vestigingen in filialen van dat warenhuis. Tientallen vluchtelingen hebben een grenshek tussen Griekenland en Macedonië bestormd. Eerder op de dag waren er al protesten van vluchtelingen die verder willen reizen naar West-Europa. Macedonië controleert sinds afgelopen weekend strenger of de documenten van de vluchtelingen kloppen. Volgens Griekenland mogen alleen nog vluchtelingen uit Syrië en Irak doorreizen. Honderden Afghanen zijn uit protest daartegen in hongerstaking gegaan. Aan de Griekse kant van de grens zitten inmiddels zo'n 5000 mensen die niet door kunnen reizen naar Macedonië. De Verenigde Staten en Rusland hebben een akkoord bereikt over een plan voor een bestand in Syrië. Dat moet zaterdag ingaan. De luchtaanvallen op IS, Al-Nusra en andere groepen die door de VN zijn aangemerkt als terroristische organisaties gaan wel door, zeggen bronnen in het Witte Huis. Vorige maand mislukte de eerste ronde van het vredesoverleg al snel, nadat de Syrische regering een zwaar offensief had ingezet in de noordelijke provincie Aleppo, in de buurt van de Turkse grens. Dat offensief werd gesteund door de Russen. De Erasmus Universiteit in Rotterdam krijgt bijna 3 miljoen euro voor het verduurzamen van de campus. Het gaat om een Europese subsidie die uitgesmeerd wordt over drie jaar. Erasmus Universiteit is de eerste Europese universiteit die deze subsidie krijgt. Het energieverbruik moet de komende jaren flink worden teruggebracht. Naast het besparen van energie wil de Rotterdamse Universiteit ook energie gaan opwekken op de campus.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 Ja, een hele goede avond al samen. Tijd voor CFM Cinema. De tijd 21 uur, nou bijna 21 uur 3. Tijd voor CFM Cinema, filmmuziek en veel meer natuurlijk. Samengesteld en gepresenteerd door Auko B. Ja, en het eerste uur hebben we op de rol staan. Onder andere de film You Know, A Lot Like Love, A Dallas Buyers Club tweede uur ook natuurlijk mooie films. *The From Paris With Love, Little Miss Sunshine, The Reader, Philomena. Nou, te veel om op te noemen. Ja, dan gaan we eens even kijken. We hebben natuurlijk een hit van de maand. En dat is deze maand een hele mooie, al zeg ik het zelf. En dat is van de, eh, eh, Lady Gaga. En dat is Till It Happens To You. Prachtige melodie, mooi gezongen. Luister en geniet. You tell me it gets better, it gets better in time. You say to pull myself together, pull it together, you'll be fine. Tell me what the hell do you know? What do you know? Tell me Hold your head up and be strong. Cause when you fall, you gotta get up. You gotta get up. film, zou ik bijna zeggen, van uh, Hunting Ground, muziek van Lady Gaga. Till It Happens To You. Eh, ja, we doen ook de twee reclamedeuntjes. Eh, en ik heb deze keer een, een leuke, het is een hele lange. Het is, wordt gezongen door The Weekend High for Thief. En het is uit de reclame van Hugo Bos. Nou, dat is het duur. En dit is heel lang. Ik draai niet helemaal, zie ik. Zes minuten duurt me te lang. Over de klanken van eh, The Weeknd. High voor this uit het reclamefilmpje van eh, eh, Hugo Bos. Ja, je ziet dat het soms tot een hit kan leiden. Kijk maar naar dat Sunweb filmpje van Alexander Rudd, Follow the Sun... of naar First Aid Kit. reclame en muziek, grote impact. wat ook een leuk deuntje uit de reclame is, is Josh Stone. even kijken wat ik hier staan. Ik moet even zoeken hoor. Josh Stone, die hebben we ergens. Eh, ik zie ik haar staan zo gauw. Ja, Joss Stone eh, eh, uit Coco Chanel. This is a maze world. This is a maze world now. but it won't mean nothing, nothing without a woman or a girl. <laughs> You see, man made the car to take us over the road, and man made the train to carry the heavy load. Man made electrolyte to take us out of the dark. Man made the bowl for the water like, like Noah made the ark. This is a man. baby girls and the baby boys. See, May makes them happy, cause May make them toy. And after man make everything, everything he can, you know the man makes money to buy is a man see a woman makes a, a better man. A woman makes a, a better man. This is a man's, a man's world. But it won't mean nothing, not one little bit, no. Without a woman, without a girl, no. Without a woman or a girl, no. It would mean nothing. This is a zou ik zeggen. Uh, eh, Just Stone, It's a Man's World. En dat brengt ons bij eh, eh, de eerste film, eigenlijk een tv-serie. En dat is een serie, Harry's Game heet dat. En de muziek is van The Clannad. Dus even kijken waar ik hem heb staan. het thema, Harry's Game. Mm 我。 muziek uit de Britse serie, miniserie was het, eh, Harry's Game. En het is ook mooie muziek, mooie film, You Know. dan heb je geluk. Want aanstaande dinsdag 23 februari is hij om half negen op RTL 8 te zien. Juno is de tweede film van Jason Reitman. En eh, het is eigenlijk een soort eh, anti-zwangerschapscomedie. Het gaat over een 16-jarig meisje Paige dat onverwacht zwanger is van een jongen uit het hardloopteam. En moet besluiten wat ze met de vooralsnog ongeboren vrucht gaat doen. En nou, in de film zitten gevatte dialogen. En eh, ja, het wordt naar het einde toe steeds sterker. Een echt komisch drama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 cinema. Met heel veel filmmuziek natuurlijk. En de, eh, dit is de soundtrack van eh, Juno. De film die op dinsdag 23 februari is. Deze zit er ook in. Sea of Love, Cat Power. Sea of Love. En dan komen we bij een film, een bekende film uit 2013, de Dallas Buyers Club. En dat is ook maar aardige muziek zit daarin verwerkt. En we draaien gewoon een paar uit. Eens even kijken wat we daarvan kunnen vinden. De Dallas Buyers Club. Even, dit is een hele bekende. Dat is meteen de titel, muziek eigenlijk. De Manchester Orchestra. After the Scripture. scripture. We started to pray, holding our hands up, waiting for change. I hardly knew you, you knew me the same. So we built a shelter, but we turned the weak away. in her brain, making an offering, pacing the pain. We took a picture, placed it in frame. We built a fire and we turned the cold away. And I know it's not what you desire. This pain can't crumble, won't soon retire. thief in the night. Now I can't forget you, a sword in my side, candle that burned me, delivered me light, and I know it's not what you desire. This pain can't crumble, won't soon retire. Bayer Club. Aanstaande vrijdag 26 februari op televisie. Op Nederland 3, zou ik maar zeggen. NPO 3. Eh, biografisch drama, losjes gebaseerd op het leven van Ron Woodroof En met Texicaanse redneck met de voorliefde voor drank, drugs en prostituees... die anno 1985 wordt gediagnosticeerd met HIV. Bijgestaan door een transgender en welwillende arts... begint hij een handel in illegale medicijnen voor medeslachtoffers. Mooie film, zeker de moeite waard nou, eh, er zit ook eh, indringende muziek in. in dit After Description vind ik ook behoorlijk indringend. En verder zit er ook mijn favoriet Chucky Autos in. Dus die moet ik zeker laten horen. Three Thing. mooie film, The Dallas Buyers Club. En dat is nummer eh, City of Angels. against you, a weak defense, then there's me. I'm 17, looking for a fight. All my life, I was never there, I'm just a ghost. Running scared, here our dreams are made. The one from hell, second sight has paid off well for a mother, a brother, and soundtrack van de Dallas Buyers Club. Maar er zijn nog meer mooie films deze week op eh, televisie. En onder andere deze film is eh, van de week. A eh, Lot Like Love. en dit is een nummer van Eagle Eve Sherry. Safe Tonight. Bekend nummer.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 fight break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. sun. A Lot Like Love is aanstaande dinsdag 23 februari op de buis. Het begint om vijf voor half elf. Na opnemen de moeite waard. Romantische film. De toevallige eerste kennismaking tussen Oliver en Emily vindt plaats in het vliegtuig. Ze stellen al snel vast dat ze niet bij elkaar passen. Hij is tamelijk netjes en zij is nogal wild. Maar er volgen steeds meer toevallige ontmoetingen waaruit de vriendschap ontstaat. En Oliver en Emily doen er ongeveer zeven jaar over om te ontdekken... wat de toeschouwer al van het eerste moment begreep. Ze vallen voor elkaar. Ondanks de voorspelbaarheid is er lot of luck, lot uh, like love regelmatig innemend. Vooral dankzij het goede spel van Ashton Kustner en Amanda Peet. En deze tranentrekker zit er ook in Chicago. Thank you. westernmuziek natuurlijk. En dat is een hele mooie. The Chase uit eh, The Man from Snowy River. Bruce Rowland. volgende die ik uh, heb klaarstaan is een mooie van John Depney The Young Riders uit de Young Riders. uit een eh, tv-serie, The Virginian eh, Orkest Percivate. naar CFN Cinema. En we zijn bezig met een shotje western muziek. En daar hoort natuurlijk ook deze bij. De Ballad of the Bounty Hunter. De, ja, de finale, het laatste stukje. Eh, Piero Piccioni. eerste uur zit er al bijna weer op van eh, CFM Cinema. Eh, we zijn natuurlijk bezig met de western muziek. En de tweede uur belooft ook weer veel moois. Ik zie staan Jeet Lee, eh, From Paris With Love, Little Miss Sunshine, The Reader, Philomena. Oh ja, en twee horror, Drag Me To Hell, dat is een vijf sterren soundtrack. En uh, My Soul To Take. Nou, dat beloof je veel moois voor het tweede uur. We gaan eruit met een wat modernere western muziekje. Mitchie the Kid uit film City Slickers. Muziek Mark Shaman. Tot na de klok van tienen.